Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de rellen op de Koolsingel in Rotterdam zijn zeker zeven gewonnen gevallen, ook agenten. Er zijn zeker twintig railschoppers opgepakt en dat aantal zal nog verder oplopen, zei burgemeester Abu Taleb op een persconferentie. Hij sprak van een orgie van geweld. Vier politieauto's werden in brand gestoken. De politie heeft gericht geschoten op railschoppers. Eerder waren al waarschuwingsschoten gelost. De ME heeft de binnenstad schoongeveegd en daarbij is onder meer een waterkanon ingezet. Politieeenheden uit het hele land zijn nog in Rotterdam om de orde te herstellen. De rellen ontstonden tijdens een protest tegen de coronamaatregelen... en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Mensen riepen leuzen en er is zwaar vuurwerk afgestoken. Politie en brandweerlieden werden bekogeld met voorwerpen. De lockdown die maandag voor zeker 20 dagen ingaat in Oostenrijk... blijft voor onbepaalde tijd van kracht voor mensen die niet zijn gevaccineerd. Dat heeft bondskanselier Schallenberg gezegd. Met de aanscherping van de maatregel hoopt de regering ongevaccineerde Oostenrijkers... alsnog te overtuigen zich te laten vaccineren tegen corona. Het land heeft een lage vaccinatiegraad. En tennissers die begin volgend jaar mee willen doen aan de Australian Open... moeten toch volledig gevaccineerd zijn tegen corona. Eerder zei premier Morrison nog dat niet gevaccineerde tennissers... minimaal twee weken in quarantaine zouden moeten. Door de verscherpte maatregelen is het nog maar de vraag of titelverdediger Novak Djokovic... aan het eerste Grand Slam toernooi van het jaar kan meedoen. De servier weigert tot nu toe aan te geven of hij wel of niet is gevaccineerd. De nummer 1 van de wereld heeft nog niet gereageerd. Het weer nog, het koelt vannacht amper af. Een graad of 10 wordt het. Overdag bewolkt, soms wat motregen en zacht bij 10 tot 13 graden. S'avonds valt er dan meer regen. Zondag wisselend bewolkt met een bui. Na het weekend droog, geregeld zon, maar wel een stuk kouder.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 Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come Y quiero verme como tú me ves. With quiero verte como tú te ves. Quiero verme como tú me ves.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 We gaan los, ja wij gaan los. Met die handen zwaaien en met je kooi. get S&M, kiss me, love me, I'm weak. I like it, I like it. get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows.